Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De concerten van Ramstein in Groningen gaan gewoon door. De rechter heeft alle bezwaren van tafel geveegd. Die zaken waren door de natuurvereniging aangespannen. Die vond de overschrijding van het aantal decibel... waarvoor Ramstein toestemming heeft van de stad Groningen... echt niet kunnen. Maar de rechter vindt de belangen van het concert zwaarder wegen... dan die van de natuur. En dus kunnen de metalmannen los. Hurt je mee? die uitspraak van de rechter die kwam net op tijd. Want de hekken om het Stadspark waar het concert is, die zijn inmiddels open. De eerste bezoekers staan al op hun plekje. In totaal komen er verspreid over twee avonden 110.000 bezoekers. Op de parkeerplaats bij attractiepark Walibi stonden net vijf elektrische auto's in brand. De eigenaren waren in het park op dat moment. De brand ontstond in één auto en sloeg daarna over, zegt de brandweer, die alles snel geblust heeft. De Colosseum-crosser heeft een excuusbrief naar de burgemeester van Rome gestuurd. De Britse toerist kraste vorige maand de naam van zijn vriendin en hemzelf op dat wereldberoemde gebouw... waar vroeger gladiatorenvechten waren. De man schrijft dat hij niet wist dat het zo'n oud gebouw was. En herinner je de hitte van vorige maand nog? Er ging toen een hoop flesjes water en zonnebrand doorheen. Maar dat was dagen achter elkaar hartstikke warm. Deze strandgangers vonden dat toen prima. Eindelijk mooi weer. Eindelijk. genieten ervan. Kan voor u niet lang genoeg duren? Nee, ik ben gek op het strand. Ik ga lekker zitten en ik ga lekker een boekje lezen en eh, genieten van het mooie weer. Houdt het een beetje vol op die hitte? Jawel hoor. Ja? Ja, toch heerlijk. En het is blij, ik ben blij dat het een keer zomer is. Heerlijk, daar hoef je niet vanuit het buitenland. Nu blijkt dat het de warmste juni wereldwijd ooit gemeten is. Niet alleen in Europa was het zweten. Ook in delen van Amerika, Azië en het oosten van Australië was het warmer dan normaal. Dan nog het weer voor vandaag. Wat zon, wat wolken. Vooral in het noordoosten kans op een bui.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 Time to flash them keys and I'm, I'm leaving. Please believe in oh. me and the rest of my heathens. check it. got it locked at the top of the Four Seasons penthouse rooftop birds. I'm feeding, no deceiving. Nothing off all your clothes.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 Vanavond praat het kabinet verder over nieuwe asielmaatregelen. Partijen zijn het oneens over een systeem waarbij mensen naar Nederland komen in twee groepen worden verdeeld. De ChristenUnie en de VVD zouden in het overleg lijnrecht tegenover elkaar staan. In Londen is een basisschoolleerling om het leven gekomen toen een auto inreed op het schoolplein. Meerdere kinderen raakten gewond. De politie gaat niet uit van een terroristische daad, maar van een ongeluk. En de concerten van Ramstein vanavond en morgen mogen doorgaan. Een natuurvereniging had rechtszaken aangespannen tegen de optredens in Groningen vanwege geluidsoverlast. Maar de rechter geeft de organisatie gelijk.